City Dijkers met het NOS Journaal. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff... is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft hij gezegd in het tv-programma Op1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Eerder op de avond zei oud-VVD-kamerlid André Bosman zich verkiesbaar te stellen... als opvolger van Mark Rutte... Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent wel dat er lijsttrekkersverkiezingen moeten komen. Het aantal bedrijven dat op Schiphol vluchten afhandelt... moet van demissionair minister Harbers worden gehalveerd. Op dit moment zijn er zes bedrijven op Schiphol actief... die bagage laden en lossen en vliegtuigen verslepen. Dat moeten er wat Harbers betreft drie gaan worden. De demissionair minister neemt dat besluit op basis van eerder onderzoek. Daaruit blijkt dat minder afhandelingsbedrijven zorgt voor betere werkomstandigheden... en een betere kwaliteit en veiligheid op een vliegveld. Na hernieuwd verzet is Turkije toch akkoord met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Eerder vandaag eiste Erdogan dat de Europese Unie de gesprekken met zijn land over een EU-lidmaatschap hervat... voordat Turkije akkoord gaat met de Zweedse toetreding. Maar volgens NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg gaat Turkije zich niet langer verzetten. Starters maken langzaam wat meer kans op de woningmarkt. Eind 2021 was nog 40% van de huizenkopers iemand die voor het eerst een huis kocht. Inmiddels is dat gestegen naar 45%. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Volgens de NVM is de financiële positie van starters verbeterd. Ondanks de gestegen hypotheekrente. Het komt omdat de leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald.